Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland moet zich niet af laten leiden van het onderzoek naar de schuldigen van de MH17-ramp. Dat zegt de Oekraïense ambassadeur tegen de NOS. De Tweede Kamer wil laten onderzoeken wat de rol van Oekraïne bij de ramp en het niet sluiten van het luchtruim was. Ondanks de bezwaren zegt de ambassadeur dat Oekraïne wel mee zal werken aan het onderzoek en dat het land niets te verbergen heeft. Hij hoopt dat de samenwerking met Nederland niet vertroebelt. Er is een oplossing in zicht voor bouwprojecten die stil liggen door stikstofregels, zo verwacht het kabinet. Alle partijen zijn het erover eens dat te veel bouwprojecten nu vastlopen. Geen van de partijen doet uitspraak over eventuele maatregelen. Vandaag spreekt het kabinet er verder over. Jumbo roept meer dan 100 soorten voorverpakte vleeswaren terug, waaronder kipfilet, bacon en boterhamworst. De productielocatie is mogelijk besmet met de listeria-bacterie. De supermarkt vraagt klanten om de vleeswaren terug te brengen naar de winkels. Vlees dat nu in de schappen ligt bij Jumbo is wel veilig. De democratische presidentskandidaat Bernie Sanders pakt zijn campagne weer op. Hij doet mee aan het volgende debat op 15 oktober. Sanders werd afgelopen dinsdag opgenomen met hartklachten. In het ziekenhuis zijn buisjes in zijn dichtgeslipte aderen geplaatst. Samen met Joe Biden en Elizabeth Warren is Sanders een van de favorieten om het volgend jaar op te nemen tegen Trump. En het schilderij van Banksy is geveild voor 10 miljoen pond. En dat is een record. Het gaat om het werk Devolved Parliament. Een tafereel van een chimpansee in het Britse parlement. De anonieme kunstenaar schilderde het in 2009. Er werd verwacht dat het werk maar tot 2 miljoen pond op zou leveren. En het weer. Het is bewolkt. Het gaat vanuit het westen regenen. Dat blijft vandaag de hele dag zo. De wind komt vanochtend uit het oosten. Het wordt rond de 10 graden. In het zuiden met 15 graden iets minder koud.